Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet Rutte 4 heeft nog een flinke klus om vertrouwen terug te winnen. Uit een onderzoek van INO Research blijkt dat twee derde van de kiezers niet denkt dat het nieuwe kabinet problemen met succes gaat aanpakken. Omdat mensen zeggen, ja, hoe kunnen we hier nou vertrouwen in hebben? Hoe kunnen we denken dat het helemaal anders wordt als je eigenlijk met voor een groot deel de, de, dezelfde ploeg zit? Hè? dezelfde, partijen en ook veel dezelfde ministers. Alleen VVD'ers zijn in meerderheid optimistisch. Het nieuwe kabinet is vandaag beëdigd, heeft de eerste ministerraad gehad en kan nu aan de bak. Deze mensen in Almere zijn pessimistisch. Nou, het wordt zo langzaam tijd dat we goed geregeerd worden, hè? En niet door een stelletje idioten. Boah, Als ik het moet doen, wordt het helemaal niks. Iemand moet het doen, toch? KLM pompt vanaf vandaag voor alle vluchten uit Amsterdam een iets duurzamere brandstof in de tank. Het spul wordt gemaakt van afvalolieën, zoals kookvet. Betekent wel dat je vliegticket iets duurder wordt. De prijs stijgt maximaal met 12 euro per ticket. In Amersfoort is een bomenbul opgepakt. Hij zou tientallen bomen in een park kapot gemaakt hebben, waarschijnlijk met een bel. De totale schade wordt geschat op 100.000 euro. Als de verdachte daadwerkelijk achter de vernielingen zit, is die rekening voor hem. En de superjachtensoop gaat maar door. De Galactica, een schip van 80 meter lang, is onderweg naar zijn nieuwe eigenaar. Maar dat gaat tot nu toe niet echt soepel. Het miljoenenjacht strandde dit weekend door het hoge water op de Maas. En kan vandaag weer niet onder een brug door. Nu ligt hij stil bij Heusden in Gelderland. En dat trekt wat bekijks, want iedereen is toch benieuwd. Ja, de lengte en wat erop zit en erin zit. Wat voor kamers hebben we, hoeveel badkamers en of er een zwembad Is het? zit van alles, een helikopterdek. Ja, het jacht kan voorlopig nog even geen kant op en blijft in de haven van Heusden. Maar ja, of dat nou echt een groot probleem is? Dit is gewoon een luxe probleem en dan kan iedereen overleven die zo'n boot heeft, denk ik. Nu die weer een nachtje hier waarschijnlijk in de buurt blijft, er zijn nog meer mensen die een keer van die, die boot van dichtbij kunnen zien. Dus met corona kan niemand uit, dus het is toch weer een corona-uitje. Heb ik het weer nog. Pas op als je de weg op gaat in het oosten en zuiden. Daar komt dichte mist voor. Vanavond is het verder droog. Het kan een paar graadjes vriezen vannacht. En morgen een grijze en kille dag met s'avonds regen en een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De drukte op de weg neemt af en momenteel staat er nog één file in de regio.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 Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. That old boy ain't worth your tears. Get your hair all dead, get your makeup on won't get you. Don't feel much like going out gone. Put a stop to that broken heart right here. Gonna fix you up. Get ready, cause I'm picking you up. Tell the bartender, mix you up a little party cup. Put the smile back where it belongs. Baby, later on, I can drive you home. Radio playing some slow jam song. Sitting in the driveway messing it up. Yeah, tonight I'm gonna fix you up. I wanna see those sad eyes shining. wanna see that pretty little flirty little thing come back to life Gonna make you dance, wanna watch you move you get back your groove, you'll be good as new when I'm done with you tonight. Gonna fix you up, i get ready, cause I'm big. je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. En wat hebben we in dit uur nog allemaal voor je? Uiteraard hebben wij nog nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat komt voorbij. We hebben natuurlijk de maandartiest, andere lekkere muziek nog. En ook de digitale brievenbus waar het nu weer tijd voor is geworden. We gaan naar Austin, Texas voor een muziekje van Evan Ogden. Dit is Everybody Knows Somebody. I got a friend who grew up with Randy Rogers. buddy from the same town as Brad Paisley. It's like everybody knows somebody. So how come none? City. And about six of y'all came out to the show tonight. Now don't get me wrong is zo herkenbaar, die Texas Country. Lekker hoor. Evan Ogden was dat en Everybody Knows Somebody. We gaan wat Amerikanen voor jullie draaien. Van Brandy Carlisle. Ze benutte de tijd toen ze in quarantaine moest nuttig. Ze schreef voor haar album In These Silent Days alle nummers. En ook dit hele mooie This Time Tomorrow. When the fire inside that burns so bright begins to grow faded. It can be hard to see the ground on which you stand. you may not be afraid of walking in the darkness You will feel like a stranger in this land You can try to carve a faith out of your own But a broken spirit may dry out the bone And the edges of the night may cause you sorrow Though I may not be around this time tomorrow But I'll always be with you Yeah, I'll always be with you When the hope that you hold tightly to Is all but vanished And there are no words of comfort to be found without love. May you fight to kill that deafening sound. But our holy dreams of yesterday are gone. They still haunt us like the ghosts of Babylon. And the breaking of the day might bring you sorrow. You know I may not be around this time tomorrow. tomorrow. But our holy dreams of yesterday are gone. They still haunt us like the ghosts of Babylon. And the breaking of the day might bring you sorrow. You know I may not be kippenvel nummer. Brandy Carlisle was dat met This Time Tomorrow. We gaan naar de National Spiegelplaat. En daarvoor gaan we naar 1998. Toen werd het op de plaat gezet door de toenmalige Dixie Chicks. Die tegenwoordig de Chicks heten. En in 2005 won Carrie Underwood American Idol. Ze bracht toen haar album Some Hearts uit. Maar daarvoor had ze nog twee demo-albums opgenomen. En daar staat toevallig ook onze spiegelplaat op. Je hoort dus eerst de Chicks en daarna Carrie Underwood. Twee keer Tonight's the Heartaches on Me. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Could have heard a pin drop when they walked through the door. when they want radio show, Bluegrass Time. in a song in church he'd say. It tells about where Jesus saved me. And the church sang at the cross where I first saw the light and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith and I received my sight and now I am happy En ze heten de Gospel Plowboys. Ze maken bluegrass gospel en dit was hun nieuwste single Dallas. En van gospel gaan we weer naar country. En dat doen we met muziek van onze maandartiest. In februari 1970 bracht Buddy Allen dit nummer als eerste uit. In september van dat jaar kwam het album The Great White Horse uit, die opgenomen werd door Buck Owens en zijn protégé Susan Ray. Ze worden uh, een van de populairste country duo's van die tijd genoemd. We gaan dus naar 1970 met een duet tussen Buck Owens en Susan Ray en I've Never Had a Dream Come True Before. Oh, I've never had a dream come true forgive me for staring in your eyes. You're so wonderful, it's hard to realize that true happiness has walked right through my door. Cause I've never had a dream come true before Never had a dream so real and true Never thought I'd find some heartache won't be heartache anymore. Cause I never en Susan Ray en I've Never Had a Dream Come True Before. Ik vind dat het is tijd geworden voor Western Swing. Ik zou zeggen, gooi je stoelen en de tafel aan de kant. Ga gewoon even lekker dansen op West of Texas en Fixing to Love You. breaking your heart each time until I've got your love and you're all oh, mine. this, but it takes us both. I'm gonna pray for my charm to work, stepping it up each time until I've got your love and you're all mine. robbing the vault of more golden classics. carrière onder zijn eigen naam Wilf Carter, maar heette daarna Montana Slim, omdat zijn platenmaatschappij dat veel beter vond klinken. Hij is een invloedrijke Canadese countryzanger die in 1971 lid werd van de Nashville Songwriters Hall of Fame en in 1984 van de Canadian Country Music Hall of Fame. Hij schreef in zijn tijd honderden liedjes en nam in 1933 zijn eerste single op, dat dus één, de, dat de eerste nummer 1 zou worden van een Canadese countryzanger. En dat was dus My is Moonlight Lullaby. Lekkere, hele oude country hier bij de Nashville Radio Show. En we blijven nog even lekker in die oude country met muziek van onze maandartiest Buck Owens. Weer een van zijn nummer 1 hits. Dit is Made in Japan. Dit is de Nashville Maandartiest. the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. As we walked by the river and she softly took hold birds woke us up at the break of day. Her smiling eyes always seem to try to understand. 1972 met een nummer van Buck Owens en dat was Made in Japan. En nu gaan we naar Nederland voor K3 tussen Ben en Carmen Steneker, vader en dochter. Dit is Runaway. Deneker en Runaway. Nou, wij rennen nog niet weg, want we hebben nog wat muziek voor je klaarstaan. Want we gaan ook nog een keertje naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Duitsland. Vorig jaar kwam het gelijknamige album uit van de Cumberland Project. Dit is Last Flight Home. Dancing snowflakes in the headlights. Tired eyes barely find the lane. Another crazy week behind to get that plane. I promise to be back on Friday when we did our routine call. I heard a strange sound in your voice. I wonder if you care at all. blowing through my heart don't let this road drive us apart Don't kick me out twee nummers te goed van ons Spotlight-album. En dat is het album Weekends Look A Little Different These Days van Brad Young. Je gaat achter elkaar luisteren naar You Didn't en daarna Dear Me. Dit is het Nashville Spotlight-album. I can never hate you, even if I try. Girl, I love you too much and I've loved you too long to find. always a bad thing saying goodbye And the last thing that I wanna be is a waste of your time Dat waren de twee laatste nummers van ons Spotlight-album... Weekends Look a Little Different These Days van Brad Young. En jouw suggestie mag je natuurlijk altijd mailen naar info.nesforradio.nl. En vermeld in je e-mail dan even de naam van de artiest, het album... en welke vier nummers je zou willen horen. Gaan wij daarna op zoek en wie weet hoor je hem terug in een van onze volgende shows. Maar nu gaan we eerst naar 1963 voor muziek van Bobby Bear. teardrops fell on Mama's note When I read the thing she wrote She said, we miss you, son, we love you Come on home 60 alweer Bobby Bear en 500 Miles Away From Home. Het zit er alweer op. De show is weer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan Emmylou Harris en Two More Bottles of Wine. En daarna Bianca van Herpen met heel toepasselijk Curtain Call.